Kroegbazen haalden daarom de terrasstoelen en tafeltjes naar buiten... en in Den Haag protesteerden sekswerkers bij de Tweede Kamer. Ze zijn boos omdat zij nog steeds niet mogen beginnen... Terwijl andere contactberoepen zoals kappers, salons en masseurs vanaf morgen wel weer mogen. Ik zit zelf in de SM-branche. Tijdens de eerste lockdown lag ik met hartklachten in de ambulance. Je vliegt gewoon tegen het muur op. En dat hebben mijn, mijn eh, slaven, mijn subs hebben dat ook. En zo is het ook met de gewone sekswerkers. En de SM-branche gaat wel gewoon door? Nee, dat mag ook niet. Alle clubs zijn gesloten, SM-studio's zijn gesloten. Ik kan makkelijk een vent op anderhalve meter afstand hoor. Ik heb een hele lange zweep, ik heb een onderlijn. Huppakee, luister jij. Maar minister De Jonge is daar ongevoelig voor. Hij heeft al laten weten dat sekswerkers voorlopig echt niet aan het werk mogen. Volgens de minister kan dat niet veilig, omdat bron- en contactonderzoek niet mogelijk zou zijn. Hij denkt dat de meeste klanten van sekswerkers een valse naam op zouden geven. Grote zorgen bij het RIVM. Het besmettingsgetal is weer boven de 1. En dat betekent dat het coronavirus weer om zich heen grijpt in plaats van inkrimpt afgelopen week zijn er in totaal bijna 32.000 nieuwe gevallen bijgekomen. Zo'n 7% meer dan de week daarvoor. Een jongen van 17 moet 10.000 euro aftikken bij de Jumbo. Niet voor boodschappen, maar omdat hij begin dit jaar mee heeft gedaan aan plunderingen... tijdens de avondklokrellen in Eindhoven. Als er nog meer mensen voor worden veroordeeld... mag de jongen de schadevergoeding met hen delen. Rotterdams ondernemers die een pand huren van de gemeente... hoeven hun achterstallige huur niet meer helemaal terug te betalen. De stad gaat een deel van het geld kwijtschelden, zegt de wethouder. Sommige ondernemers hebben gewoon kunnen ondernemen, hebben gewoon geld kunnen verdienen. Eh, sommigen hebben dat helemaal niet. En dan kan er sprake zijn tot 50% huurkorting. En dat gaat om alle huurders van gemeentelijk vastgoed. Dus dat kunnen zijn bedrijven, dat kunnen zijn winkels, soms horeca. Maar ook bijvoorbeeld musea. Rotterdam is de eerste gemeente van Nederland die met zijn hand over het hart strijkt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 10 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat file tussen Hilversum en Eemnes 3 kilometer met een kwartier oponthoud.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 Demissionair minister Ollongren roept iedereen die niet tot de risicogroep behoort op om op woensdag 17 maart te gaan stemmen. Twee dagen ervoor mag het ook, maar die zijn bestemd voor kwetsbare mensen. Het RIVM denkt dat Nederland aan het begin van de derde coronagolf zit. Afgelopen week zijn weer meer mensen besmet geraakt. Bovendien is het zogeheten reproductiegetal tot boven de 1 gestegen. Wat wil zeggen dat de epidemie zich uitbreidt. Dimensioneerminister minister De Jonge verwacht niet dat sekswerkers snel weer aan de slag kunnen. Doordat moeilijk is bij te houden welke klanten ze op bezoek krijgen... is een bron- en contactonderzoek niet te doen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, minima rond het vriespunt. Morgen veel zon bij 10 tot 16 graden. Op de Wadden een stuk frisser.